Evi van Eck met het NOS-journaal. In Katwijk en omgeving zoeken familie en vrijwilligers al bijna een week naar een vermiste man van 33. Guido de Graaf werd zondagavond rond kwart over acht voor het laatst gezien in zijn woonplaats Katwijk. Vandaag doorzochten tientallen vrijwilligers met speurhonden het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen. Gisteren werd ook al in de duinen rond Wassenaar gezocht. De familie van de vermiste Guido zegt geen verklaring te hebben voor zijn verdwijning. De politie in Zeeland heeft een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden na een tip. In een rijtjeshuis in het dorp Oud-Vossenmeer lagen drie mortierbommen en 21 kilo aan nitraten. De politie zegt dat één zo'n explosief de kracht heeft van een handgranaat... en dat je er beter niet aan kunt denken wat er was gebeurd als het was ontploft. Eén bewoner is aangehouden. Het vuurwerk wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. In Bangladesh zijn tienduizenden mensen afgekomen op de uitvaart van een doodgeschoten studentenleider en verkiezingskandidaat. De man werd vorige week door gemaskerde aanvallers in zijn hoofd geschoten... terwijl hij zijn verkiezingscampagne aftrapte. Toen hij donderdag overleed braken gewelddadige protesten uit in het land. Bij de uitvaart in de hoofdstad Dhaka bleef het vandaag rustig. De naam van de Amerikaanse president Trump is officieel toegevoegd aan die van het Kennedy Center in Washington... De Raad van Toezicht van het Cultuurcentrum bestaat sinds dit jaar vooral uit Trump-aanhangers. Deze week besloot de Raad de naam te veranderen. De aanpassing naar Trump Kennedy Center past in het beleid van de regering... om zaken in de band te doen die worden gezien als te woke. Het weer. Vanavond valt er nog wat regen in het zuiden, midden en westen van het land. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Morgenochtend is het bewolkt, smiddag schijnt geregeld de zon... en dan wordt het een graad of 10.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 De eerste van vanavond. Maar waarschijnlijk heb je hem al hier in dit eh, programma kunnen horen. Want het is even een greep uit eh, wat we hebben uitgezonden op al die zaterdagavonden... dat eh, dit programma bezig is met Mick Boskamp. Alleen, dit is voor de tweede volgende keer Jaanpie Koper die tot jullie spreekt... Want eh, Mick is een beetje gevloerd. Eh, er schijnt een een of ander virus eh, rond te gaan in Europa. En hij schijnt daar last van te hebben. Dus we moeten weer even opletten dat we dat, dat soort plekken bij, waar hij dus woont... een beetje gaan mijden. Want anders dan wordt het helemaal niks. Lemons Brothers was dit. En I Wanna Be A Lover met de remix van Mickey Moore en Andy T. Waarschijnlijk zou Mick dat veel beter kunnen vertellen dan dat ik dat doe. Want ik ben ook maar een invalkracht en een oproepkracht. In dit geval, hoewel, dat is ook niet helemaal waar. Want ik eh, ondersteun hem eh, graag in de, eh, de technische kant van het verhaal. En dat hebben we al een aantal keren gedaan. Maar zoals bekend ben ik ook nog eens een aantal zaterdagen even niet geweest. En toen hadden we wel iemand nodig die dat even over kon nemen. Goed, dat is één. En twee, nu is Mick eventjes een beetje in de lappenmand. Ja, dan is het gauw schoenen aan en om acht uur dit programma beginnen. Waarom is dit programma ooit ontstaan? Nou, dat heeft eh, te maken met uh, Mick zelf, die nogal een beetje een liefhebber is van dit soort muziek. En elke vrijdag, als hij dan op een gegeven moment eh, bezig is... en hij heeft ook zijn eigen muzikale voorkeuren op het welbekende Spotify... dan komt er op vrijdag natuurlijk een hele lood aan releases. En een van die releases destijds was van Ole Beroet. En Ole Beroet is een Scandinaver, komt uit Noorwegen... En door hem is een beetje het idee ontstaan van... nou, ik kan er eigenlijk wel op zaterdagavond tussen 8 en 9 een beetje een programma mee gaan doen. Want het is muziek wat bijna niemand kent. En daarom is dat verhaal ongehoord, Boskamp. Dat je niet denkt dat dat iets te, maken heeft met die omroep. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Eh, maar dit is Oele en Put Your Money. En dat was hem. Ja, en dan zit ik, eh, ben ik er toch weer ingestonken. Eh, dat ik denk van, hé, hey, er komt nog wat. Maar eh, dat was dus niet het geval. Goed dat ik er nu zelf bij ben. Maar dit was dus Put Your Money van Olle Broet zal toch eens eventjes in die geluidsbestanden moeten kijken. Want dit is toch even weer opletten geblazen. Ik denk, hij doet nog wel even een paar seconden erover. Niet dus. Ehm, dan gaan we van Noorwegen naar Nederland. Want dat is ook iets wat ik zelf weet omdat deze Noah Lorin ook nog een paar nummers, nou, flink aantal nummers heeft uitgebracht. Die ook in het eh, programma eh, zijn te horen wat ik doe op de donderdagavond. Namelijk Alternative FM. Dus ik weet er iets af. Uh, Noah Lorin heeft best een productief jaar achter de rug. Brengt haar werk uit op Vocal Records. Want dat is toch lucratief voor haar. En zij is een dochter van een andere muzikant. Want ze heet in het echt Noah Hugas. Van Ver Hugas. Is het een een dochter. En ze beweegt zich eh, hoofdzakelijk in de neo-soul en jazz. En dit eh, jaar heeft ze ook nog ehm, een lijntje uitgegooid met Sam Walder. En Sam Walder komt oorspronkelijk uit Tilburg. Maar resideert tegenwoordig al een lange tijd in eh, Los Angeles. En een van die singles die ze dit jaar hebben uitgebracht is dit mooie nummer. Dat heet You Might Like It. Baby, can talk a little? we could do better than before. Forgive me, I'm sure, would remedy the distance in between. Ooh. It could all be so simple if we both keep the tempo. Some nights with my eyes closed, I'm back in Sacramento. I guess that I got caught up about the things I should have told you like, Baby, what's on your mind? Tell me what's on the line Feel like we're walking on tightrope I wanna let go fall into the unknown Be the one you confide in Tell me what you're deciding Hold me tight and we'll dive so simple if we both keep the tempo. Some nights with my eyes closed, I'm back in Sacramento. I guess that I got caught up in the moment, reminiscing every day about the things I should have told you. Baby, what's on your mind? Tell me what's on the line. Feel like we're walking on. even wat herstelwerkzaamheden verrichten. Want uh, Noah Lorin, ik zei dat eh, haar vader Ver Hugas heet. Niet waar, Manuel Hugas. Ik ben een beetje in de war met een een of andere acteur uit het grijze verleden. Die heette Vert Hugas, maar dat heeft er niks mee te maken. Eh, die Manuel Hugas heeft wel degelijk ook een muzikaal verleden. Want sterker nog, hij is nog actief. Liquid Spirits is de bandnaam. En die Sam Wilder, daar had ik het al over gehad. Die uh, resideert tegenwoordig in Los Angeles. Maar heeft zijn academie volgens mij, of zijn eh, opleiding aan de Rock Academie in Tilburg gedaan. Dus daar komt hij vandaan. En deze Music for Robots, want dat eh, heet voluit MF Robots eh, met Glide. Als ik de naam The Brand New Heavies zeg, ja, dan zullen er een aantal mensen ook meteen wakker gaan worden. Want die Brand New Heavies, die is ooit opgericht door Jan Kincaid. En dit project is een, een nieuw project wat hij met voormalig bandzangeres Don Joseph is eh, begonnen. En eh, het klinkt ook gewoon echt als een klok. Het is de acid jazz funk. Zo mag je het eh, wel een beetje omschrijven. En wat betreft het volgende, daar heb ik nog helemaal niks over weten te vinden. Sterker nog, ze hebben zich wel degelijk goed verstopt op Google. The Final Applause van Brown House. say daar waar Brown House zich nogal aardig eh, weet te verstoppen op Google of waar dan ook op zoekmachines... geldt dat dus niet voor deze Mike Lindup. Want van hem is de volgende uitspraak. Vroeger was ik in het uitgaansleven zo'n muurbloempje dat alleen danste als niemand keek. En nu ben ik meer degene die het eh, muurbloempje uitnodigt om op de dansvloer te komen. Dat is gekoppeld aan een van zijn eh, nummers die hij heeft uitgebracht. Volgens mij hoorde hij bij You Can't Just Live as an Island. Maar dit eh, dateert ook alweer van eh, enige jaren terug. Eh, Atlantia in 2022 kwam dat uit. En dat hij dus ook zelf muziek weet te maken. Naast het werk van Level 42. Want daar is hij de toetsman bij, de toetsenist. Eh, maakt hij zelf ook eh, gewoon eh, muziek. Nou, ik heb iets bij me. Volgens mij zijn we daar nooit aan toegekomen in dit programma. Dat is een nummer van nou, ruim 12 minuten. En ik denk dat het nu wel hoog tijd is om dat te laten horen. Simon Gray en de Second Movement, die ga je nu horen de komende 12 minuten. say kwartier. Ruim 10 minuten aandacht voor deze Simon Gray en The Second Movement. En het is van een album wat hij dit jaar nog heeft uitgebracht. The Pressing Manners. En daarbij probeert hij eigenlijk min of meer de kloof te overbruggen tussen funk, synthrijke orkestrale arrangementen en future jazz. Nou, je kunt het bijna wel voorstellen. Het is een beetje zelfs ook nog een beetje big band-achtig. Eh, maar dan wel in een hele moderne vorm en moderne stijl. En dat hij dit eind oktober 2025 heeft uitgebracht... Ja, zegt eigenlijk al genoeg wat eh, betreft de nieuwe muziek. Eh, dit is zeker dus nieuwe muziek. Weet niet hoe dat zit bij Solarosa en Till the Sun. En de dame die je hoort is Jordan Rakai. Moest even nadenken hoor. hopeless ones grooving tonight. Uh, searching for the soul, but it's half full. Uh, she ages like she's wine, she's so masterful. Uh, let's take a long walk, all the way we'll go. Boondocks in a stereo, uh, half fitted with the Velcro. She's riding around town again. I wait till the sun comes again. I wait till the sun comes again. I wait till the sun comes your moment ook maar meteen recht zetten. Ik zei net, eh, de dame Jordan Rackey. Was een lucky guess. Ik had ook helemaal niet gekeken op eh, internet. Blijkt dus een heerschap eh, te zijn. En wel, hij komt uit Nieuw-Zeeland. Net als deze Rosa trouwens. En de beide heren hebben elkaar getroffen in dit mooie nummer wat ze hebben uitgebracht. En dat heet Tell the Sun. Het is aan de andere kant van de wereld, maar het is er niet minder om, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen. Otis Kane en Alive. I see the magic, the magic in your eyes. It makes me wanna fly. I feel so alive. I see the diamonds, the diamonds in your mind they almost get me high. I feel so alive. I feel so alive. not over the top. I'm just tired of being at the bottom. I'm not getting any younger. I'm not winning while I'm doing what I'm told. Mm. It's a game of two hearts, but I'm dying for the sound of the whistle. mm I can suffer your blast since all is fair in love and war. yeah. yeah. Bring the cavalry, let the wolves come out. Hear the sirens ringing while the people shout. Send your arrows hurling, I'll be waiting here. This is when boys become men. Mm. Mm-hmm. Go on and take your swing, attack with all your force. Throw your sharpest daggers, riding on your horse. Take your finest shot while you have the chance. This is when boys become men. the tables will turn. You'll be tired of being at the bottom. And it's a question of survival. I'm not winning while I'm doing what I'm told. Yeah. And it's a game of compromise, but I can't play if I'm buried six foot under. Mm. And I can see your weapons loaded, but I'm ready for your round. On the fire. So bring the cavalry, let the wolves come out. Hear the sirens ringing while the people shout. Send your arrows hurling, I'll be waiting here. This is when boys become men. This is not about you. I'm doing what I have to and I don't wanna argue, but I'm not backing down, no. ook een apart eh, verhaal dit, van deze Gavin Holligan. Eh, daarvoor hoorde je trouwens Otis Kane en Kassan, die heette de dame die je hoorde. En deze Gavin Holligan heeft eh, vroeger en daar was ik vorige week ook al wat over aan het vertellen... dat hij een Premier League voetballer is geweest. Hij heeft bij West Ham gevoetbald. Maar het was op een gegeven moment wel mooi, zo vond hij. En uiteindelijk eh, is hij toch eh, het muziekpad opgegaan. En dan heeft hij ook niet met de, eerste de beste gespeeld. Stevie Wonder, Jocelyn Brown, als wat, om maar even wat eh, namen te, te, noemen. En hij had er op een gegeven moment... ja, hij was er met, met deze mensen was hij op pad. Maar op een gegeven moment had hij wel een beetje genoeg van de eentonigheid. <coughs> En hij besloot om zelf muziek te gaan maken. En hij heeft ook best een opleiding daarvoor gedaan. En een van de dingen die hij heeft uitgebracht... dat was When Boys Became Men. En dat is een beetje ook eh, het einde bijna van de, deze ongehoorde aflevering... van Schuine Streep Boskamp, Schuine Streep Koper... Alleen Mink is even gevloerd. Dus eh, moet, eh, moeten jullie het even met mij doen. Maar eh, dat mag de pret niet drukken, denk ik. Dit is wel een beetje weer linkerbol. Want ik heb deze niet door de, de, het geluidsprogramma heen gehaald. En dat betekent dus dat er misschien oneffenheden zitten. Ik, zeg het even voor. Het is een beetje een, een soort van winstwaarschuwing. Volgende week is er denk ik wel weer een aflevering of we dan met z'n tweeën zijn... of dat ik het uh, nog een keer in mijn eentje moet doen... dat uh, moeten we dan maar even zien. Moonglade NY, dat is een, wat eh, ons betreft. Tot volgende week. We just argue and fight. Somebody cut off the light. Thought it'd be better this time. But nothing has changed. can't even explain Tell me that you feel it and we're alright Shut out all the noise and we'll be just fine Come on, let beside me till the sunrise Not too late to figure this out Cause I'm wondering, wondering why I can't see no more love in your let me inside? How am I gonna see what you want this to be? Come on, just say it, say it, say it. I know it hurts. Don't just replay it, play it, play it. The way things were. Tell me that you feel it and we're alright.